Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Jette wil energiebedrijven verplichten om langdurige contracten aan te bieden. Dat zei hij vanmiddag bij de Hertzberglezing in Amsterdam. Daarmee wil hij klanten meer zekerheid geven over hun maandbedrag. Wanneer dat plan ingaat is nog niet bekend. Ondertussen praat het kabinet in Den Haag opnieuw met de coalitiepartijen over de stijgende energieprijzen en mogelijke maatregelen. Er wordt onder meer gedacht aan invoering van een maximumprijs die energiebedrijven in rekening mogen brengen. Topman Frits van Eert van supermarktketen Jumbo is weer vrij. Hij blijft nog wel verdachte in de witwasaffaire, waarvoor hij dinsdag werd opgepakt. Ook een tweede verdachte, een vrouw van 57 uit Gasteren, is vrijgelaten. Eerder deze week kwamen vijf andere verdachten ook al vrij. De hoofdverdachte in deze zaak, een man van 58 uit A in Hunze, blijft wel vastzitten. Dinsdag deden Refiot en het Openbaar Ministerie invallen op een aantal plaatsen in het land... waaronder het huis van Jumbo-baas Van Eert in Heeswijk-Dinter. KLM schrapt voor morgen opnieuw vluchten vanaf Schiphol... vanwege de drukte en het personeelstekort op de luchthaven. Er zijn 42 vluchten uit de dienstregeling gehaald. Ook gisteren en vandaag werden er al tientallen vluchten minder uitgevoerd... na de beslissing van Schiphol om de komende weken dagelijks ruim 9000 passagiers minder te vervoeren. KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, liet gisteren weten zeer ontstemd te zijn over de gang van zaken. In Waalwijk zijn gisteravond elf jongeren uit Den Haag opgepakt... na een vechtpartij waar zo'n 80 mensen bij betrokken waren. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een vechtpartij... tussen supporters van RKC Waalwijk en ADO Den Haag. Maar de politie kan dat niet bevestigen. Het weer wisselvallig met buien en in het noorden nog af en toe zon. Vanavond vooral nog buien in het noorden en oosten van het land. Vannacht neemt de wind in kracht af en dan daalt de temperatuur naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag minder buien, af en toe zon en 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is momenteel vooral druk op de wegen rond Alkmaar vanwege Ajax AZ. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Akersloot en Knopend Kooimeer 3 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen de afrit Egmond en Knopend Kooimeer 3 kilometer. Ook daar is de vertraging een kwartier.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 Baby power to you and me. There's one old man spends his life growing flowers and caring for the bees. Power to the bees. There's one old lady spent her days making wine. The wine tasted fine. Power to the vine. Richard. Welkom lieve mensen met Power to All Our Friends. En dat wens ik u allemaal toe. Kracht deze gezellige ochtend of avond wanneer je ook luistert. Dit is de 54ste editie van Typisch Lammens. En eh, vorige week toen had ik een hele speciale uitzending. Toen draaide ik alleen liedjes uit de periode van de top 40 van Veronica op Zee. En die was van 1960 tot en met 1974 het einde van de zeezendertijd. Wel, ik heb daar zo enorm veel leuk reacties op gehad... dat ik vandaag uit dezelfde bron ga putten. We gaan dus alleen maar top 40 nummers draaien van 1960 tot en met 1974. En ik begin met er eentje, dus een hele bijzondere... de herkenningsmelodie van eh, Radio Noordzee, de concurrent. Maar die werd zo vaak gedraaid op de Noordzee... dat die ook bij Veronica hoog in de top 40 kwam. Waldo de Rias, Rios, het orkest, met de herkenningsmelodie van Radio Noordzee. En zo heeft het 14 jaar lang geklonken op die Noordzee. Wat was ik een fan van Radio Veronica op 192 meter. En vandaag luister je weer, lieve luisteraars, overal in binnen- en buitenland naar nummers uit die top 40 van 2000, eh, of, 1960 eh, tot 1974. We gaan naar Neil Diamond, de Amerikaanse zanger. Bekend van Sweet Caroline, I Am, I Said, You'll Be a Woman Soon. En eh, hij speelde in de jazz zingen, de film in 1980... die hem de hit Love on the Rocks opleverde. Hij schreef ook nummers die bekend werden door een uitvoering van een andere artiest.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 Hij kwam in 1963 naar ons land om te studeren voor architect. En later wilde hij dominee worden. Hij moest zijn dienstplicht vervullen. En toen kwam hij terecht bij de Twingle Stars. Een van Amsterdam opererende Surinaamse band met een grote hit Soldiers Sprayer. Ze stonden twee weken op nummer 1 in de Veronica Top 40 en totaal 15 weken in die hitlijst. In 1973 besloot uh, Oscar Harris om de groep te verlaten om een solo carrière te beginnen. En luister maar naar het schitterende Since I Met You Baby. Goud van Ger. Er was een Amerikaanse band die vooral furoren maakte van 1965 tot 1973. De band maakte rockmuziek met psychedelische melodieën en poëtische teksten. De naam is ontleend aan een citaat uit het boek The Doors of Perception. De grootste successen boekte de band in de originele bezetting met Jim Morrison als leadzanger. Ze brachten zes succesvolle studioalbums uit... waarvan een aantal nummers geschreven waren onder invloed van drugs. We gaan luisteren naar Doors en Love Medley. out the door. was geen kleine jongen, lieve mensen. Het was een Engelse muziekproducent. Bekend van de Beatles en Pink Floyd. Want hij werkte vanaf 1962 samen met muziekproducer George Martin... aan de eerste albums van de Beatles. Smith werkte daarna ook voor Pink Floyd. En toen ging hij een eh, artiestencarrière tegemoet. Hij noemde zich in plaats van Norman Smith Hurricane Smith. En maakte hits als Don't Let It Die en Oh Babe, What Would You Say? Herinnert u zich deze nog? overleden. 3 maart 2008 op 85-jarige leeftijd. Toch met al die rock and roll nog 85 jaar geworden. Ik doe het niet vaak, of ik doe een hele uitzending aan verzoekplaten. Maar ik heb nu een verzoekplaat van Henk-Jan Mulder uit Haarlem. Hij schrijft speciaal voor mijn echte wonderbaarlijke liefde Elsje. En daarvoor wil hij horen de Sandy Coast en That's True Love, That's a Wonder. Goud van Ger. Thank lieve mensen, die werd geboren in Egypte als zoon van Griekse ouders. En hij werd een, eh, een zwervende muzikus, want hij was lid van groepen zoals The Idols, We Five, The Minis en de Papatansiou Set. En op een gegeven moment hebben ze dat omgedoopt in Effordance Child. En na het ontbinden van deze groep begon hij in 1971 een succesvolle eh, solo carrière. En we luisteren naar Rene en Tears. We gaan naar Michel Delpech. Hij was eigenlijk een eh, Franse dichter, romanschrijver en een acteur. En als artiest noemde zich Michel Delpech en maakte een enorme Veronica Top 40 hits met Poer een Flirt. Nog een kopje koffie, meneer Lammers. la la la la. Michel Del Pech. Pech heeft hij. We gaan naar een hele leuke vent. Leon de Graaf was mijn pianoleraar. Zag er hartstikke goed uit. Maakte Pittsburgh in the Rain een plaatje. Werd meteen een grote hit. En daarna hoorden we niks meer van hem. En het lag niet aan hem. Ja, het lag wel aan hem, want hij had er geen zin meer in. Hij vond het wereldje veel te corrupt. Hij zat bij Phonogram, de platenmaatschappij. En eh, hij is toen helemaal gestopt. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Luister maar eens naar hoe mooi die zingt. Pittsburgh in the Rain. She came riding into Pittsburgh Eén één grote hit gemaakt Jammer eigenlijk dat hij ermee gestopt is. Leon de Graaf. Ook een one-hit wonder had een heel ander kaliber. Herman van Keten. Keken. Als kind luisterde ik naar Tieneke bij de Zeezender Radio Veronica. En dan vond ik dit altijd zo'n zielig liedje van Herman van Keken. Ik bezocht de zanger overigens wel eens in zijn eigen gitarenwinkel die hij had in Hilversum. Papi loopt toch niet zo snel. voor beiden beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. kleine meisje hoorde snikken Nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug Hoe ze snikte Papi loopt toch niet zo snel Hé, dat is ook niks, joh. Rodney Marvin McCune. Dat is een heel bekende sing-songwriter, componist, acteur en dichter. Een artistieke duizendpoot. Hij liep op jeugdige leeftijd weg van huis en zwierf enige tijd langs de Amerikaanse westkust. Begon zijn carrière in 1950 op 16-jarige leeftijd als discjockey in Auckland. En daar draaide hij platen en daar las hij zijn eigen gedichten voor. Daarna ging hij eh, oorlogsverslaggeving doen en hij werd zo ziek van die oorlog dat hij een protestlied maakte. Een prachtig lied, Rod McCune en Soldiers Who Wanna Be Heroes. Soldiers who wanna be heroes Number practically zero But there are millions Wanna be civilians, soldiers who wanna be heroes, number practically zero there are millions who wanna be civilians. Come and take my eldest son, show him how to shoot a gun. Wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe, show him a field where he can go to lay his body down and die without asking why. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. There are millions Soldiers who wanna be heroes number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Sticks and stones can break your bones, even names can hurt you. But the thing that hurts the most is when a man deserts you. Don't you think it's time to weed the leaders that no longer lead? From the people of the land, would like to see their sons again Soldiers who wanna be heroes number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. What if men could only see a lesson taught by history? But all the singers of the psalm cannot right a single wrong. That all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who wanna be heroes number practically zero, but there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes number practically zero, but there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes number practically zero, but there are millions who wanna be civilians. Een refrein dat zich telkens maar weer herhaalt. Wat is dat prachtig, hè? Mensen, Les Humphries, die speelde tijdens zijn militaire dienst in de militaire kapel, werd gek van muziek. En toen hij 25 jaar was, verliet hij het leger en verhuisde naar Hamburg. En daar richtte hij de groep de Les Humphries Singers op. Een zanggroep die in de jaren 70 werd eh, bemand door vele landen. Mensen uit verschillende landen, afkomstige zangers. Werd een groot succes, vooral met de religieusachtige To My Father's House. Herinnert u zich deze nog? afstemt. Je bent eh, beluisterd bij Typisch Lammers, luister je naar. En we hebben alleen maar hits uit de Veronica Zeezender Top 40 van 1960 tot 1974. Zoals Cher met, je, zou het nou niet meer kunnen zingen, gypsies, trams en dieven. <laughs> en eh, ze was natuurlijk getrouwd met Sonny Bono. Daar maakten ze een duo mee, Sonny en Cher. En ze scheiden in 1975. Ze trouwde toen met rock en roll zanger Greg Elman en scheiden weer in 1979. En toen kreeg ze relaties met de bassist Gene Simmons van Kiss en met gitarist Led Deck. Ze heeft maar twee kinderen, omdat ze zoveel mannen had. Zou je denken, ze heeft meer kinderen. Gypsy, Trams en Thieves. de dieven en zo. Ja mensen, we gaan naar Ben Kramer uit de tijd in de Veronica Top 40... dat hij nog Ben Kramer werd genoemd. En we gaan luisteren naar een vredeslied, erg actueel weer helaas in deze tijd. En het werd geproduceerd door Pierre Cartner oftewel vader Abraham. Let op de power in die stem van Ben Kramer... van wie we helaas weer zo weinig meer horen en zien deze dagen. Vrede! gezellig met Benno en Pepper, mijn hondje, mijn weeshondje uit Roemenië aan mijn voeten. Het is hier hartstikke gezellig en dan vliegt de tijd om. En u begrijpt het, het is alweer over. Ik wil speciaal nog even Zandvoort de groeten doen, want we zitten tegenwoordig in de Eter in Zandvoort. Dus ook in Bentveld, Aardenhout en Heemstede en wat dies meer zijn. Gezellig allemaal.